uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op een legerbasis bij de stad Benjamina... zijn vier Israëlische militairen om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van het leger. Tientallen militairen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat Hezbollah achter de aanval op de legerbasis zit. China is begonnen met grootschalige militaire oefeningen in de zee rond Taiwan. Er zijn al lange tijd toenemende spanningen tussen de landen. Het communistische China ziet het democratische Taiwan niet als soevereine staat... maar als afvallige provincie. De start van de oefeningen volgt op een toespraak van de Taiwanese president Lai. Hij beloofde opnieuw om zich te verzetten tegen annexatie... of een inbreuk op onze soevereiniteit. Bij zijn aantreden startte China ook met militaire oefeningen. Vandaag begint in Maastricht de inhoudelijke rechtszaak tegen Donny M. Hij staat terecht voor de moord op de 9-jarige Gino... die in 2022 verdween uit een speeltuin in Kerkrade. De jongen werd ontvoerd, misbruikt en gedood. Verdachte Donny M. heeft alles bekend... maar zijn verhaal kwam niet altijd overeen met de DNA-sporen die zijn gevonden. De politie heeft daarom veel extra onderzoek gedaan. Komende woensdag wordt duidelijk welke straf geëist wordt tegen Donny M. De partij van Bart de Wever blijft de grootste in Antwerpen. Dat blijkt uit eerste uitslagen van de Belgische gemeenteraadsverkiezingen. Ook in veel andere gemeentes verandert er weinig. Dit jaar gold er in Vlaanderen voor het eerst geen stemplicht. Daardoor was de landelijke opkomst veel lager dan eerdere jaren. Judith de Kom is overleden. Ze had haar leven gewijd aan eerherstel voor haar vader... de Surinaamse verzetsheld en schrijver Anton de Kom... Dankzij haar werk is er aandacht en waardering gekomen voor zijn strijd tegen kolonialisme en racisme. Vorig jaar maakte het kabinet officieel excuses voor de omgang met haar vader. Judith de Kom was 93 jaar. Het weer, vrij veel bewolking en vooral in het midden en zuiden van het land wat regen. In de loop van de middag klaart het op.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 Dat meldt het Israëlische leger. 50 militairen raakten gewond. Vermoedelijk komt de drone van Hezbollah. China is weer begonnen met grootschalige militaire oefeningen in de zee rond Taiwan. Er zijn al langere tijd toenemende spanningen tussen de landen. China ziet Taiwan niet als soevereine staat, maar als afvallige provincie. En vandaag begint in Maastricht de inhoudelijke rechtszaak tegen Donny M. Hij staat terecht voor de moord op de 9-jarige Gino... die in 2022 verdween uit een speeltuin in Kerkrade. Woensdag volgt de strafeis. Het weer. In het midden en zuiden eerst regen, later droog.